Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De schrijfster Yvonne Keuls is overleden. Ze kreeg grote bekendheid in de jaren 70 en 80 met sociale romans... als De moeder van David S., Het verrotte leven van Floortje Bloem en Jan Rap en zijn maat. Hoofdpersoon in haar werk waren vaak jongeren met problemen. Ze baseerde die boeken deels op haar eigen ervaringen... in een opvanghuis dat ze in de jaren 70 had opgezet... Yvonne Keuls was geboren in toenmalig Nederlands-Indië... en ze schreef ook boeken vanuit die Indische achtergrond... zoals Indische Tantes en Mevrouw Mijn Moeder... waarvoor ze in 1999 de Trouw Publieksprijs kreeg. Veel van haar boeken werden vertaald, bewerkt tot film of toneelstuk... en gelden als klassiekers in de Nederlandse literatuur. Yvonne Keuls is in haar woonplaats Den Haag overleden na een kort ziekbed. zoals 93. Bij de presidentsverkiezingen in Chili gaat de communistische kandidaat Jara in de exitpoll van de eerste ronde aan kop, met bijna 27% van de stemmen. Ze wordt op de voet gevolgd door de uiterst rechtse kandidaat Kast, die zou uitkomen op ruim 24%. Bij de tweede ronde volgende maand gaat het tussen deze twee kandidaten. Het is in ruim 70 jaar niet voorgekomen dat linkse en centrumlinkse partijen zo weinig stemmen kregen in Chili, waardoor het de vraag is of Jara in de tweede ronde meer stemmen haalt. Andere kandidaten hebben al gezegd dat ze in de tweede ronde Kast steunen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Stille Oceaan. Volgens de legerleiding was de aanval in internationale wateren... en zijn bij de actie drie mannelijke drugsterroristen gedood. Het leger spreekt van een schip dat betrokken was bij illegale drugshandel... dat op een bekende drugsroute voer en drugs aan boord had. Het Amerikaanse leger heeft sinds september 21 van zulke aanvallen uitgevoerd... waarbij tot nu toe 83 mensen om het leven kwamen.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 ZFM. I know you're gonna want me. a different story. I know you gonna want me, but when you want me, it might be a different story. I know you gonna want me, but when you want me, it might be a different story.